Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. De Rijksrecherche gaat onderzoek doen naar een lek binnen het Outbreak Management Team... Zijn minister Slop van Onderwijs in het tv-programma Op1. Dit weekend lekte het OMT advies over het heropenen van de basisscholen vroegtijdig uit. Pas vandaag werd erover gesproken in het Katshuisberaad. Slop zei dat het kabinet wil weten wie er heeft gelekt... en dat minister Grapperhaus daarom de Rijksrecherche heeft ingeschakeld. Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan komt er op 10 februari een einde aan de avondklok, zeggen bronnen rond het kabinet. Die einddatum was al voorzien toen de avondklok werd ingesteld en vooralsnog lijkt er dus geen reden om daarvan af te wijken. Het besluit ligt nog niet vast. Dinsdag praat het kabinet erover. Ook over een routekaart voor de lange termijn om uit de crisis te komen. Premier Rutte en minister De Jonge geven dinsdag ook weer een persconferentie. De besmettingscijfers dalen al weken. Vandaag werd het laagste cijfer sinds 1 oktober gemeld. Vier IC-artsen schrijven in NRC dat de zware coronamaatregelen een te hoge tol eisen... in vergelijking met wat ze opleveren voor de ziekenhuizen. De vier artsen pleiten daarom voor versoepelingen... Als de druk op de zorg daardoor toeneemt, is volgens hen een selectiever IC-opnamebeleid mogelijk. Ze wijzen erop dat veel patiënten weinig baat hebben bij een IC-behandeling. Voetballer Ibrahim Avalai zet definitief een punt achter zijn carrière. De middenvelder van 34 zat sinds zijn vertrek bij PSV afgelopen zomer zonder club. Hij speelde bijna 10 jaar in het Nederlands elftal... maar zijn hoogtepunt was de Champions League winnen met Barcelona in 2011. Hij zat daarna geregeld langs de kant vanwege een zware knieblessure. Affelay is de komende tijd te zien als voetbalanalist bij NOS Studio Voetbal. Het weer vanuit het zuiden de kans op neer, is er kans op neerslag. In het zuiden gaat het om regen.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 ain't trying to hurt you. I need you to read between the lines. Calling me out and it's unfair. Told you I don't wanna go there. Swear that I can taste it. All your expectations rising up, but push them to the side.